Bruin met het NOS Journaal. In Parijs heeft de partij van de linkse politicus Emmanuel Grégoire de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen. Hij wordt daarmee burgemeester. Ook in Marseille, Straatsburg en Rouen wonnen linkse partijen. In sommige andere steden wonnen juist radicaal rechtse kandidaten zoals in Nice en Carcassonne in het zuiden. Het was de tweede ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen worden wel gezien als indicatie voor de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Maar volgens analisten hebben veel mensen nu hun keuze gemaakt op basis van plaatselijke thema's. De Iraanse president Pezeskian zegt dat uitspraken over het vernietigen van Iran duiden op wanhoop. Volgens hem versterken dreigementen en terreur de eenheid van het land alleen maar. Het doelt op uitspraken van president Trump... die dreigde om meer Iraanse energiecentrales aan te vallen... als de straat van Hormuz niet binnen 48 uur open gaat. Pezeskian zegt dat de belangrijke zeestraat open is voor iedereen... behalve voor degenen die Iran aanvallen. De scheepvaart ligt daar bijna helemaal stil... sinds het begin van de oorlog van Israël en de VS tegen Iran. In de eredivisie heeft PSV een pijnlijke nederlaag geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-1 van Telstar. PSV kon de landstitel vandaag al niet meer pakken... toen Feyenoord-Ajax eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Het verlies betekent dat PSV over twee weken thuis tegen FC Utrecht ook nog geen kampioen kan worden. FC Groningen won van AZ met 3-0. NEC speelde gelijk tegen Heerenveen 2-2. En FC Utrecht won thuis met 2-0 van Go Ahead Eagles nog het weer. Het is droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 5 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar ook bewolking.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 belangrijk But he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't. her feel the way she used to feel. She rushes to his arms. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.